Goedemiddag, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. Er komt weer een zoektocht naar een nieuwe bondscoach. Frank de Boer stapt op. Twee dagen geleden werd het Nederlands elftal uit het EK geknikkerd. Vandaag was er overleg in Zeist tussen de KNVB en de bondscoach. En Frank de Boer heeft zelf zijn conclusies getrokken, zegt verslaggever Jeroen Stekelenburg. Het is natuurlijk heel triest voor, eh, voor Frank de Boer. Je voelde het al wel heel erg aankomen, want eh, ja, met name ook voor het toernooi was er heel veel druk. Was er heel veel eh, gemopper over de verandering in het systeem. Hij heeft nooit echt de steun gevoeld van, van de supporters, van de media. Ehm, eigenlijk net tijdens het toernooi toen het wat beter leek toen hij zich wat beter presenteerde, kwam die wedstrijd van afgelopen zondag tegen de Tsjechen. De KNVB zegt dat er nu gezocht wordt naar een opvolger en dat daar haast bij is. De eerste wedstrijd voor Oranje is alweer in september voor de kwalificatie voor het WK volgend jaar. Als je terugkomt van vakantie deze zomer, zou je jezelf moeten laten testen op corona, zegt minister De Jonge. Ook als je dubbel gevaccineerd bent, heb je natuurlijk nog steeds een transmissierisico. Dus je blijft ook onderdeel van de verspreiding van dat virus. En dat is de reden dat we zeggen, iedereen die terugkeert, zou zich eigenlijk gewoon moeten laten testen. Jongeren de rode loper bij de GGD, maar voor de rest eh, geldt voor iedereen zelf testen. Jongeren mogen bij de GGD komen testen, want die hebben volgens de minister de grootste kans het virus mee te nemen van hun vakantieadres. Vorig jaar leidde dat tot een nieuwe coronagolf. In Den Haag is vanochtend een een aannemersbusje op straat ontploft. Dat was een enorme klap. In de straat sneuvelden de ruiten. En het dak en de zijkant van het busje werden deels weggeblazen. Wakker geschud door een enorme explosie in een dreun. Je ziet alle buren staan hier. We trilden allemaal van de bank en bed af. En eh, alles, uh, ja, alles trilde. Je zien de ramen, kozijnen zijn ontzet. Glasschade ook. Echt een enorme, gewoon een enorme knal geweest. De oorzaak van de explosie is nog niet duidelijk. In het Utrechtse dorpje Overberg is een man opgepakt die drugsketels maakte. Die heb je nodig om bijvoorbeeld speed of crystal meth in te brouwen. De politie denkt dat ze een van de grotere ketelmakers te pakken hebben. Zijn ketels zijn eerder in meerdere drugslabs gevonden. Het weer nog in het zuiden en oosten is kans op onweersbuien. Daar kan ook hagel bij vallen. Morgen is het bewolkt en valt er soms regen. Het is maar 17 of 18 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Daming van de ANWB. Er staat file op de afsluitdijk op de A7. Daar heb je in beide richtingen een kwartier op onthoud. Ook op de A7 van Zaanstad naar Horen rijdt het langzaam...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 You're gonna grow up, you're gonna get old. All that glitter don't turn to gold. But until then, just have your fun. Boy, run, run, run make it last three, four, five days. Living it up, but living down low.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 na de uitschakeling van Oranje op het EK door Tsjechië. De coronasteun voor gedupeerde bedrijven stopt na 1 oktober. Tot die tijd wordt de NOW-regeling ook al versoberd. Volgens het kabinet kan dat door het snelle herstel van de economie. En de vierde etappe van de Tour de France is gewonnen door Mark Cavendish. In de massasprint finishte de Brit voor de Fransman Bouhanni en de Belg Philipsen. Kees Bol was met de zesde plaats de beste Nederlander. Het weer, vanavond minder buien, maar vannacht op steeds meer plekken regen.